Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft in het westen van Rotterdam waarschuwingsschoten gelost in een park. Daar zou vannacht zijn geschoten. Een aantal mensen gedroeg zich volgens de politie zo verdacht... dat agenten zich gedwongen voelden te schieten. Er is niemand aangehouden. Op meerdere plekken in Rotterdam waren schietincidenten. Bij station Rotterdam-Zuid werden twee mensen aangehouden. De militaire leider van Myanmar heeft nieuwe verkiezingen beloofd... waar meerdere partijen aan mee mogen doen. In een televisietoespraak zei hij dat hij wil samenwerken met de ASEAN. Dat is het verbod van, verbond van Zuidoost-Aziatische landen. De toespraak kwam precies een half jaar nadat de militairen de macht overnamen in Myanmar. Dat deden ze nadat ze de uitslag van de verkiezingen in november ongeldig hadden verklaard. De partij van toenmalige regeringsleider Aung San Suu Kyi had die met overmacht gewonnen. De luchthaven van de stad Kandahar in het zuiden van Afghanistan is getroffen door een raketaanval. De Taliban zou die aanval hebben uitgevoerd om vijandelijke luchtaanvallen te stoppen, meldt persbureau Reuters. De Taliban winnen steeds meer terrein rond belangrijke Afghaanse steden. Vandaag zijn er opnieuw hevige gevechten gemeld in Herat, de derde stad van het land. In de hoofdstad van de zuidelijke provincie Helmand zou een ziekenhuis zijn gebombardeerd door het Afghaanse leger. Op de Olympische Spelen zijn de Nederlandse hockeymannen in de kwartfinales uitgeschakeld. Na een 2-2 eindstand verloor Oranje na het nemen van shootouts van Australië. In de finale op de 50 meter vrije slag greep Ranomi Kromowidjojo net naast de medaille. Zij eindigde als vierde. Australië pakte het goud. En op het eventing toernooi zijn ruiters Merel Blom en Janneke Boonzaaier gedisqualificeerd. De Amazones maakt op het onderdeel cross-country fouten en mogen niet meer in actie komen. Het weer vooral in het noorden en bui. Verder vanochtend wat zon, maar vanmiddag stevige buien met onweer en plaatselijk veel regen. Het wordt ongeveer 20 graden.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 Yo. <laughs> Nails shine like Christmas. Heels on six inches. Waist inch, smoke, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business. And he all about his business. And his name ain't none of business. <laughs> Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster Say so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. oh. oh, oh. thick like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming, blonde hair I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here the haters look teeny tiny. Ooh. the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh, All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my Thank you.